De meeste zitten in Amsterdam. Airbnb is van oorsprong Amerikaans en bestaat sinds 2008. Via de website kunnen mensen hun huis of kamers verhuren aan toeristen. In Amsterdam mag dat maximaal 60 keer per jaar. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat blijft dalen. Vorig jaar braken bijna 23.000 leerlingen hun opleiding in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs af. Ruim 1400 minder dan een jaar eerder. Minister Bussemaker noemt het een positieve ontwikkeling. Een paar jaar geleden vielen nog meer dan 70.000 jongeren uit. Het gaat goed met bouwbedrijf BAM. De winst was vorig jaar bijna vijf keer zo hoog als in 2015. BAM profiteert van de aantrekkende huizenmarkt. Tijdens de economische crisis en de jaren daarna zat BAM in problemen. Het bedrijf schrapte 2000 banen. Politiebond ACP maakt zich zorgen over de activiteiten van een burgerwacht in Kootwijkerbroek. Zaterdag meldde het AD dat burgers zelf op inbrekers jagen met honden en helikopters. Volgens de ACP mogen burgers best de politie helpen, maar bestaat het risico dat er bij het opjagen van verdachten geweld wordt gebruikt. De KNVB gaat in gesprek met voetbalclub Vitesse over de apengeluiden van zondag. In de wedstrijd tegen Ajax maakten Vitesse-supporters discriminerende geluiden... in de richting van de Afrikaanse Ajax-doelman André Onana. De aanklager betaalt voetbal gaat een filmpje van het incident bestuderen... Of er, en bekijkt of er verdere stappen nodig zijn. Dan nog het weer. Vooral in het zuiden nog bewolkt en wat motregen. Verder droog en wat zon en het wordt 9 tot 11 graden. Vanavond weer regen. Morgen regen en veel wind.